Met de arrestaties na twee jaar onderzoek lijkt er een einde te zijn gekomen aan de productie en handel van de partydrug Dance Love Sex. Daarin zit vloeibare ecstasy, amfetamine en het drankje Pisang Ambon. Het onderzoek begon toen de politie in Wiegen tienduizenden lege ampullen en meer dan 100.000 ecstasypillen vond. Bij elkaar zijn er bijna 80.000 buisjes met de partydrug in beslag genomen. Zes van de elf verdachten in de zogenoemde koolvis-mensensmokkelzaak moeten de cel in. De twee hoofdverdachten krijgen van de Zwolse rechtbank een celstraf van 4,5 en 4 jaar. Vier anderen moeten tussen de 1 en 2 jaar de cel in. Op grote schaal werden meisjes in Nigeria geronseld. Via Nederlandse asielzoekerscentra werden ze naar Spanje en Italië gestuurd. Daar moesten ze de prostitutie in. Om de meisjes onder de duim te houden werden in Nigeria voodoo-rituelen toegepast. De Duitse politie heeft een voortvluchtige mensenhandelaar opgepakt. De 33-jarige Bulgaar zat in Nederland een gevangenisstraf van vier jaar uit. Hij keerde in oktober niet terug naar de gevangenis na een weekendverlof. Het team executie strafvonnissen, dat voortvluchtige het veroordeelde opspoort, vond de mensenhandelaar in Duisburg, waarop de politie hem kon aanhouden. De man wordt teruggebracht naar Nederland. De Schotse componist en medeoprichter van The Alan Parsons Project, Eric Wolfson, is overleden. Wolfson was de tekstschrijver, componist en soms zanger van de band... die hij in 1975 samen met producer en componist Alan Parsons oprichtte. Voor die tijd had hij al nummers geschreven voor onder andere Marianne Faithful en The Tremolo's. Nadat in 1987 die Alan Parsons Project was opgeheven, richtte Wolfson zich volledig op het schrijven van musicals. Eric Wolfson was al enige tijd ziek.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 The world is mine. I take the price and do I